En hij staat in het klassement nu tweede achter Kramer, derde Noor Bukko. Op de komende, de komende dag staat bij de mannen de 1500 meter op het programma... en bij de vrouwen de 500 meter en de 3 kilometer. Het weer, plaatselijk kan nog wat sneeuw of regen vallen met kans op gladheid. Minima van min 2 in het westen tot min 5 in het oosten. Overdag veel zon met een temperatuur iets boven nul. En ook zondag droog met veel zon, maar dan blijft het de hele dag vriezen.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 Have you ever got it blue? Have you ever? Have you ever watched the day? places by lots of different men. And I say, live reasons. Mother was a victim, father beat the system by moving bricks to Brixton and learning how to fix them. Liberate our sons and daughters. The bush is high, but in the hole there's water. As you will, she'll be the whole of love. And if it don't feel good, what are you doing? she go Either a little too loud or a little too close Got a hurricane to the back of her throat it was from when the cars had smashed so hard.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 Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot ochtends laat wijzer dan de energy drinks Maar ik focus op mijn meisje, meisje Zij dansen op de mat, maar Hou haar in de gaten alle tijd.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 De stad werd donderdag ingenomen door moslimrebellen. Door de herovering zou de opmars van de rebellen gestopt zijn. De mededeling van het leger kwam een paar uur nadat Franse militairen in Mali voor het eerst in actie waren gekomen om de regering te helpen. Het is onbekend wat die actie precies inhield. De rebellen, die banden hebben met Al-Qaeda, hebben het noorden van Mali in handen. Ze willen optrekken naar de hoofdstad Bamako in het zuiden. Opvarenden van de Costa Concordia zijn morgen niet welkom bij de herdenking van de scheepsramp. Dat blijkt uit een brief die ze hebben gekregen van de rederij. Morgen is het een jaar geleden dat de Costa Concordia verging bij het Italiaanse eilandje Giglio. Er wordt een mis gehouden en een monument onthuld. Nabestaanden van de 32 omgekomen passagiers zijn daarvoor uitgenodigd... maar de 4200 overlevenden niet, omdat het anders te druk wordt op het eiland. Sommige opvarenden denken dat dat niet de werkelijke reden is. Bij de herdenking wordt veel pers verwacht en de rederij zou bang zijn... dat boze passagiers hun verhaal vertellen aan de media. Een megacasino in Las Vegas moet een boete van 1 miljoen dollar betalen voor crimineel gedrag van medewerkers. Personeel maakte zich schuldig aan onder meer het regelen van prostituees en cocaïne voor klanten. De organisatie die toezicht houdt op de casino's had samen met de politie van Las Vegas een paar keer een val opgezet in het Palms, Resort, Palms Casino Resort, vlakbij de beroemde Strip.